Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Paramaribo is een condoleanceregister geopend voor de Surinaamse oud-president Bouterse. Het register ligt in het kantoor van de Nationale Democratische Partij... die door de oud-president werd opgericht. Nadat ze het register hebben getekend... poseren veel mensen bij het officiële portret van Bouterse... uit de tijd dat hij president was. Gisteren werd bekend dat Bouterse is overleden volgens lokale media... na een kort ziekbed op een schuiladres. Onbekenden hebben zijn lichaam naar zijn huis in Paramaribo gebracht. Bij het busongeluk in Noorwegen zijn mogelijk Nederlanders betrokken. De Noorse tv-zender TV2 zegt, men zegt dat er mensen uit acht landen in de bus zaten, onder wie Nederlanders. Maar het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag kan dat nu niet bevestigen. Het ongeluk gebeurde op de snelweg die de Lofoten verbindt met het vasteland van Noorwegen. De eilandengroep is een populaire bestemming in de winter voor toeristen die het noorderlicht willen zien. Bij Israëlische luchtaanvallen op het vliegveld van Sanaa in Jemen zijn zeker twee doden gevallen, melden jemenitische media die in handen zijn van de Houthi-rebellen. Ook raakte een medewerker van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO gewond, een bemanningslid van een WHO-vliegtuig. De verkeerstoren, de vertrekhal en de landingsbaan liepen schade op. De aanvallen zijn een vergelding voor acties van de Houthis tegen Israël de afgelopen dagen. Bij de rellen gisteren in een gevangenis in de hoofdstad van Mozambique, Maputo... zijn zeker 6000 gevangenen ontsnapt. Tot nu toe werd gesproken over zo'n 1500 ontsnapte gevangenen. Bij de rellen kwamen 33 gevangenen om het leven. Zeker 15 mensen raakten gewond. Opgezweept door demonstranten buiten de gevangenismuren... wist een groep gevangenen gisteren bewakers te overmeesteren... en hun geweren te bemachtigen. Daarna begonnen ze andere gedetineerden te bevrijden. Het weer bewolkt en wat gemiezer en in het zuidoosten kans op wat opklaringen en mist. Daar daalt de temperatuur tot het vriespunt. Waar het bewolkt is, wordt het vannacht 4 tot 6 graden.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 Maar eh, ja, we weten allemaal een beetje hoe het afgelopen is. Hij is niet meer onder ons. Maar wie goed oplet, weet dat het eigenlijk een pseudoniem is... voor de Volendamse muzikant en songwriter Frank Bond. We gaan zo dadelijk beginnen met eh, het derde uur van deze compilatie van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Dat laatste uur, dat staat in het teken van Seb Adams. Hij is de winnaar van de 035 Popprijs en hij vertelt in deze uitzending natuurlijk over zijn manier van muziek maken en hoe die liedjes ontstaan. Dat zul je ook uh, terug horen in de samenvatting van dit laatste uur. Hey, dit is Seb Adams en je luistert naar 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Wil je weten hoe Seb Adams akoestisch klinkt? Kijk dan naar Alternative FM. En dit was het begin van deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf... die ook te volgen is op YouTube. YouTube. Welkom. En degene die wij vanavond in de studio hebben... die kan er een klein beetje over meepraten. En dat is Seb Adams. Goedenavond. Goedenavond. Want eh, voordat we eh, de introductie... Laat ik eerst de introductie doen. Want eh, dat vind ik eigenlijk veel belangrijker. Maar zo dadelijk hou vast. Want we gaan het ook over die camera's hebben. Ehm, maar goed, jij bent de winnaar van de eerste 035 popprijs geweest dit jaar. Ja. Wanneer was dat ook alweer? Even hier. Eh, de finale was in maart. Dus helemaal in het uh, vroege voorjaar zo'n beetje. ja. Ja, het is alweer eh, nou, een half jaar. Meer dan een half jaar terug. Ehm, maar goed, heeft het ook iets voor je opgeleverd? ja, ik zit nu hier. <laughs> nee, ja. Ehm, ja. best wel veel, ja. ja. ja? Nee, we, we hebben Stadsfestival Hilversum hebben we mogen openen. Mhm. Dus dat was heel bijzonder. Dat was ook een uitverkochte editie. Ik mhm. denk iets van 6000 kaarten verkocht. Ja. Dus dat was eh, ja, te gek met, met acts als Daredevils, eh, Suzanne Freek. Eh, en daar stel jij ook tussen eigenlijk. Ja, daar, Stond, daar, mochten wij voor openen. Dus dat was echt heel bijzonder. Ja. Ehm, even over jou, want ja, we kennen je nu van een beetje de, wat pittige muziek in de zin van. Maar was dat altijd zo geweest? nee, ik, ik ben eigenlijk begonnen met altpop. Mm. En ja, het heeft altijd wel invloeden vanaf eh, verschillende hoeken gehad. Mhm. Eh, dus ik heb altijd inspiratie gehaald uit eh, bands als Guns N' Roses, Green Day. maar eigenlijk in het begin... Ehm, kijk, ik heb vroeger heel erg veel in bandjes gespeeld. En toen ik mijn eigen muziek begon te schrijven... toen wilde ik juist heel erg afstappen van het idee van... oh ja, het moet klinken als een rockbandje. Mhm. dus vandaar dat ik in het begin wat meer ging experimenteren met ja, eh, elektronische muziek ook, maar toch wel met elementen zoals een ukulele of een gitaar erin. Mhm. En eh, nu eigenlijk sinds dit jaar ben ik weer eh, ja, terug naar mijn eigen roots. Namelijk gewoon gitaren, drumstellen en gewoon lekker rammen. Ja, en hoe voelt dat? Dat voelt heel goed, ja. <laughs> ja dat lijkt me, lijkt ook. dan die camera's, want op een gegeven moment stelt hier Marcus de vraag van videografie. Want dat is ook iets wat je doet. Ja, eh, daar ben ik eigenlijk met een soort omweg bijgekomen. Want ik, uh, nou ja, ik had op een gegeven moment had ik mijn eerste nummer geschreven. Eh, mhm. dat is Nightmares and Flareguns. Mhm. Die ga ik spelen, hè? Die ga ik zo meteen spelen. Ehm, althans, dat was het eerste nummer wat ik dacht van dit, dit moet ik gewoon gaan uitbrengen. Mhm. Ehm, en vandaar dat, nou ja, eh, dat ik uiteindelijk hier zit, zeg maar. Ja. En eh, voor dat nummer had ik een music video nodig. En ik had geen geld, zoals heel veel andere artiesten ook. En ik had zoiets van, ja, ik heb het verhaal. En het verhaal is sprekend genoeg. Ehm, weet je, ik ga het gewoon opnemen met een telefoon en een eh, goedkoop stabilizertje. Ja. Ehm, het is mijn meest bekeken video tot nu toe. Eh, het is ook mijn slechtste video. <laughs> Qua kwaliteit dan. Eh, want ja, het was gewoon op een, op een Gaan Samsung... Gaan vanavond tunnetjes over doen, hè? Dus ja, ja, ja. Eh, <laughs> het was gewoon geschoten op een Samsung uit 2017. Maar weet je, het vertelt het verhaal. En ik denk dat dat gewoon het allerbelangrijkste is. Hm. En eh, ja, via die music video ben ik ook video's voor andere mensen gaan schieten. En eh, ja, doe ik dat nu eigenlijk als, als mijn werk. Ja. Eh, dus het is muziek en, en video voor mij. Ja, ja. Dus het zijn twee verschillende disciplines, zoals ik het... ja, maar wel heel erg verbonden, denk ik. Ja. dat dan weer wel. dus jij zal ook hier met een scheef oog kijken... hoe doen die snuiters van, van, al, <laughs> van die schuine streep 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf? Ja, dat is Zeker. natuurlijk wel een idee. Ik vind het alleen maar leuk. Ja, ehm, dat, is, dat is één kant van het verhaal. Eh, want ja, eh, video's maken, eh, dat is natuurlijk je core business. Zou, zeg ik het goed? Ja, op het moment wel. Ja. Ehm, nou ja, goed, we gaan het er de, straks er natuurlijk onder meer over hebben. maar ook over je muziek. Want eh, een paar weken geleden, of eigenlijk, ja, dat was bij More Than You Know. Want eh, daar, eh, hebben we, daar heb ik je toen voor in de uitzending gehad. Die single die is volgens mij ergens in augustus toch uitgekomen. Of? Eind augustus. Ja, zie je, dat, ja. zover gaat het alweer terug. en toen zei je van, ja, mijn nummers, die ja, die werk ik eigenlijk uit op een akoestische gitaar. En dat was voor mij de trigger. Nou, als hij dat kan, dan kan hij hier ook <laughs> eh, komen spelen, denk ik. Zeker, ja, klopt. Nee, ik schrijf eigenlijk altijd alles op akoestisch. Mhm. Gewoon één gitaar, ehm, akkoorden spelen... en kijken wat er uit mijn hoofd komt, mhm. wat er uitrolt. Ehm, ik denk dat dat ook het, het belangrijkste is om dat te blijven doen. Want dan eh, ja, laat je gewoon je gevoelens... Eh, zichzelf uitspreken. Dat je, In plaats van dat je er te veel over gaat nadenken. En ehm, ja, dus het moet voor mij ook altijd gewoon werken met één akoestische gitaar. En daarna ga ik pas kijken naar welke sound het nodig heeft. Ja. Ga ik je nu even een, een soortement van vraag stellen... die een eh, radiocollega in dit land soms ook wel eens doet. En dat noemen wij de Maarten Verduinvraag. vraag en Maarten Verduin, voor de mensen die het niet weten en nu voor het eerst inprikken, wie is dat? Het is een presentator van RPL woeden van het programma Podium 107. En die stelt dan altijd hele leuke vragen. Maar waar moet volgens jou een goed liedje aan voldoen? Oeh, eh, waar moet een goed liedje aan voldoen? Hm? Dat moet voldoen aan... Voor mij is het, eh, is het echt heel simpel. Ehm, mijn enige test is eh, dat wanneer ik het nummer voor iemand speel... Eh, dat hij een bepaalde reactie heeft. En dat hoeft niet altijd... Ze hoeven niet altijd te huilen. En niet altijd eh, <laughs> ja, helemaal emotioneel te worden. Mhm. Maar het moet, het moet wel iemand kunnen raken. En soms is dat heel specifiek bij een bepaalde persoon dat het diegene moet raken. Soms is het bij mezelf. Dat ik hem voor het eerst terugspeel. Dat ik de tekst heb eh, uitgeschreven. Dat ik hem, dat ik hem voor het eerst speel. En dat ik er zelf van moet, eh, moet huilen. <laughs> Eh, dat, dat kan ook. maar dat is eigenlijk het enige. En dat is natuurlijk heel abstract. Ehm, maar dat, dat is gewoon het allerbelangrijkste. Dat het mensen raakt. ja. dan nog even die vraag over... maar dan, dan weer met het, het beeldmerk, hè, met de videografie. Eh, hoe kijk je dan eh, naar, naar eh, het werk? Nou ja, de, de, perfecte video bestaat niet. Hmm. Ehm, maar ik denk inderdaad ook gewoon dat het belangrijk is om, om het verhaal te vertellen en, en authentiek te blijven aan ja, degene die het verhaal moet vertellen. Ja. Dus niet, niet, te veel, niet veel onzin, niet te veel filters, dat soort dingen. Gewoon, ja, want, eh, want je zei toen van eh, ja, geld had ik niet in die periode. Dus eh, toen ben ik maar wat, wat gaan doen. Klopt. Nou ja, je ziet het hier. We hebben wel spullen, maar we ook geen geld. Dus, dus- <laughs> maar goed. Ja, dat, daar heb ik ook last van, ja. <laughs> ja zoiets. Ehm, we gaan natuurlijk straks natuurlijk, meer van je. Dit is 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Want het is ja, de laatste donderdag van de maand. En dan is het altijd iemand uh, er halen die ook in Noord-Holland woont. En dat is Seb, want die woont in Hilversum. Zeker. Ja, kunnen we zeggen dat, eh, dat eh, in de omgeving van Hilversum... toch een beetje sprake is van popcultuur? Of hoe moet ik het eh, zien? Nou, het, het, is in opkomst. Ja? Ja. Nee, Heeft dat ook weer te maken met diezelfde 035 popprijs... wat de Forstin als een soort aanjager heeft gedaan? Ja, die heeft daar wel echt een, een zweep op, opge, gegooid. Ja. ja. Nee, want eh, ja, er zijn wel bepaalde scenes die al wat actiever zijn. Mhm. Er zijn ook wat jongens eh, heel erg actief met hiphop in, eh, in Hilversum. Dus dat is heel gaaf om te zien. Ah, dat is wel leuk, ja. Ehm, en ja, vroeger kende ik wel wat meer bandjes. Vooral metal en zo. Maar ja, het is, het, het, is nu heel dun bezaaid. Ja. maar ja, ik denk dat dit soort initiatieven... zoals de 035 Popprijs van de Forstin... die, die kunnen daar alleen maar aan, aan bijdragen om dat wat, eh, wat actiever te krijgen. Ja, heeft de streek dat ook nodig? Zeker. Ja? Ja. Ja, en aan de andere kant, eh, Hilversum, ja, eh, dan praten we over ja, het Mediapark. Uh, ja. De NOS zit er. nou ja, je nou kan het zo gek niet, niet, bedenken. Of het zit er allemaal wel. Dus... Ja, daar heb ik dan ook wel meteen een, een beetje een sterke mening over. Vertel! Ehm, <laughs> ik, ik vind dat Hilversum op dit moment... Ehm, eh, het centrum en Mediapark eh, zijn te, staan te ver van elkaar af. Hmm. Eh, en we denken als centrum van Hilversum dat we daar dichterbij staan. Ja. dus je ziet bijvoorbeeld, nou ja, we hadden de Media Mile. Ik weet niet of je het kent. Het is een wandelroute van, het, van station Hilversum naar Beeld en Geluid. Nou, Beeld en Geluid zit op Mediapark. Als jij naar Beeld en Geluid wil, dan ga je überhaupt naar station Mediapark. Mm <laughs> niet naar station Hilversum. Ja. En nou ja, die route was zo onpopulair dat ze hem weer gaan weghalen. Mhm. Ehm, en eh, ja, dat, dat is gewoon enorm eh, zonde. Maar het laat ook weer zien dat het centrum gewoon heel ver afstaat van, van Mediapark. Dus alles wat er op tv en de radio gebeurt... Mhm. dat is gewoon, vind ik, heel ver verwijderd van, eh, van de live scene. En dat vind ik heel jammer. Ja, dus, dus daar uh, mag Hilversum dus nog een verbeterpuntje aan. Ik, ik vind... Ehm, maar ja, kijk, je kan er natuurlijk eh, van alles over zeggen. Maar ik vind eh, dat wij vooral gewoon wat kleinere podia missen. Eh, kijk, de Forstin is gewoon te gek. Mhm. Maar het is ook wel weer een, een drempel die je over moet. Ehm, om ja, gewoon die kleine zaal te kunnen vullen. En dat is gewoon wat lastiger. Dus ja, weet je, iets, een zaaltje met een capaciteit van 100 of zo... daar hebben we gewoon, vind ik, meer behoefte aan. We mhm. Er zijn wel wat plekken, maar het is nog ik, ik vind dat er meer mag. Eh, nou ja, goed. de, eh, eh, de, cultuur ligt weer onder vuur. We hebben hier in september hier een burgemeester over. En die zegt, het is een rariteitenkabinet. Ja. En die zegt, donderstraal op met die BTW. voor pretparken geldt het niet. Ja. Nou, daar was hij helemaal al niet over te spreken. Hoe zit het met jou? Ehm, ik, ik vind gewoon dat we... dat, dat we kunst toegankelijk moeten houden. Mm. Eh, en dat we het ook eh, ja, moeten stimuleren om, om dingen op te zetten, om dingen te organiseren. Eh, kijk, je moet natuurlijk op een gegeven moment wel kijken van ja, wat is de houdbaarheid en hoe zorgen we dat er ook weer wat geld terugkomt. Um, maar ja, ik, ik, ik heb het idee dat we ook gewoon heel veel kunst gewoon nu aan het importeren zijn. Ja. Dus dat wij voornamelijk naar buitenlandse artiesten gaan. Ja. En dat wij gewoon voor, voor Nederlandse artiesten altijd dat we ze op een lager platform zetten, zeg maar. Eh, en hoe zit het met de tribute cultuur? Hoe eh, kijk je daar tegenaan? Verschrikkelijk. <laughs> Verschrikkelijk. ik vind het heel vet. Ik ga zelf ook naar Avonden in de Forstin. En dan is het helemaal uitverkocht. En het is te gek, want dan, dan kan je meezingen met Green Day, Nirvana, Foo Fighters. Hm. Ja, die komen niet zelf naar de Forstin. Uh, dus, ja, Ze halen hun neus ervoor op. Maar, maar, dus het is te gek om, om, om het mee te maken. Maar het is wel eigenlijk, vind ik, triest dat dat soort avonden uitverkopen. Ja. En dat eigen werkavonden eh, ten eerste gewoon naar achter worden geschoven. En ten tweede eh, dat er niemand op afkomt. Ja. Maar. En je moet ze eigenlijk met een patat met mooie woordgrappen En ook, eh, want daar doe ik op, moet je ze lokken. Dus ja, eh, ja en, jij eh, met, met een patat met gespeeld. heel goed. Ja. ja. Nee, want we hebben de afgelopen editie patat met bij de Forstin gedaan. voor degene die het niet kennen, het is, je krijgt drie bandjes te zien en een patatje met voor 7,50. Dus dat is voor het publiek is het een deal. ja, dus dat, dat krijg je nergens anders. <laughs> Ehm, dus dat, is, dat was een heel goed concept. En wij hadden ook een hele goede editie. We hadden echt heel veel uh, kaarten verkocht. Het stond heel erg vol. Ja. Eh, dus dat was te gek om te, om te spelen. Maar het is inderdaad wel, ja, er zijn dat soort trucjes nodig om, eh, om mensen te lokken. Ja. Want een van die bands was Friday. Ja, klopt. En Koen Brouwer ken ik. Die kwam hier ooit nog eens een keer met zijn band Julius hier op bezoek. Oké, te gek. Dat was, was toen. En ik weet nog, hè, Marcus, hij eh, kwam binnen en toen moest hij nog wat eten. En toen had hij sushi uh, had hij gehaald ergens, hier verderop. toen <laughs> kwam hij, kwam hij binnen, maar eh, <laughs> daar kennen wij Koen van. Ja, dus hij is hier ooit geweest, maar dan praten we over 2013, 14 zo'n beetje. Dus, ja. Maar die is redelijk aan de weg aan het timmeren met dat Friday, heb ik begrepen. ja, het gekke band. En ja, bij hun stond het helemaal vol. Ja. Dat was, ja, dat was te gek. Dat dacht ik al. Weer naar de centrale gast van vandaag. Want dat is Seb Adams en die zit er helemaal klaar voor. Eh, het, eh, hij had het er net al over in de uitzending. Eh, namelijk het eerste nummer wat hij min of meer eigenlijk op video met, met telefoon, hè? was het toch? Ja, met telefoon. Ja, zie je. en dat is dit nummer. En dat nummer dat heet Nightmares en Flare Guns. Yes. My head is full of nightmares and flare guns. I try to wake myself, but I can't run. I'm wide awake. The fear is overwhelming. I can't take it. I will have to find a way to keep pretending this ain't real and make my mind believe that I can be in my fantasies. I shut my eyes and see I should be living in my dreams, but my head is full of nightmares and flare guns. I try to wake myself, but I can't run away from what's been hunting me in my dreams for so long, and now I hold my breath and count to ten. My thoughts are closing in, and I have to pick my fights. I don't think that I can win if I can only get through the night. It may seem hard at first Oh, and it may seem impossible But I can't give up yet I need to forget my troubles But my head is full of nightmares and flare guns I try to wake myself but I can't Run away from what's been hunting me In my dreams for so long And now I hold my the my vision becomes clearer. I point it up to the sky and I pull the trigger. For it was just a bad dream and bad things happen to good people. I don't believe any of that. I'm not feeling equal to the ones who can decide, the ones who dare to try, the ones who actually fall asleep at night. I've been every myself that I can't run away from what's been hunting me in my dreams for so long and now I hold my breath my head is full of nightmares and flare guns I try to wake myself that I can't run away from what's been hunting me in my dreams for so long and now I hold my breath and count to ten dat waren we nog even te vergeten te vertellen. Dat we altijd tussen de nummers door nog even een applaus eh, geven. Dus dat eh, is bij deze dan nu eh, gezegd. want ja, anders zou je kunnen denken van... Hey, moet ik nu twee nummers achter elkaar zijn spelen? Ja, zo werken wij dus niet. ja, dat, dat, moeten we, dat moet ik eventjes de volgende keer even nog, nog wel even duidelijk erbij zeggen. maar goed, het is wel een, een uiterst breekbaar liedje, vind ik eerlijk gezegd. Zeker. Ja, hè? Vooral hoe ik hem zo speel. Ja, zeker. Want dan eh, komt hij echt eh, binnen in dat... Uh, dat op, zo heb ik hem ooit geschreven, ja. ja. dat is dus ook meteen de verklaring waarom jij alles eerst op de akoestische gitaar alles uitwerkt. Klopt. En dat het dan uiteindelijk dan iets wordt... nou ja, goed. Dat, dat, dat zullen we dan gaan merken. Bijvoorbeeld bij... Een van de nummers die jij al hebt heb uitgebracht. Hebt uitgebracht, toch? want eh, deze die heb jij volgens mij vlak nadat je de popprijs had was, gewonnen. Eh, deze heb ik tijdens de finale uitgebracht. Ja, zo was het. Ja, inderdaad. Ja. inderdaad. Eh, want dat was ook wel, het was wel een grappige aanleiding... dat je, dat je de nieuwe single tijdens de finale ging spelen, geloof ik. Hè? Ja. Ja. we hadden zoiets van, weet je, we staan voor een volle vorstin. Mm. we hebben het nummer liggen. Eh, weet je, waarom niet? Ja. We, we, dachten eerst, ja, eigenlijk zou die een week later uitkomen. Toen dachten we van, ja, het is eigenlijk gewoon doodzonde om dan eerst in een volle vorstin te kunnen staan en daarna eh, een week later er pas mee te komen. Dus we hebben gewoon even eh, alles op alles gezet om hem een week eerder af te hebben. Ja. En tijdens de finale gewoon online gegooid. Ja. ja. de single want daar hebben we het over. Die dus dateert van maart, mensen. Dus dan, eh, want, dat is, eh, eh, ja, want dat was de periode van, van de popprijs. De 035 popprijs. en dat nummer dat, ga je dus nu in de akoestische versie horen. Want we kennen hem natuurlijk als de stevige variant. Maar je hoort wel degelijk dat het om Long Gone gaat. Yes. far too long since I've wandered off Let my feet decide my fate It feels so good again Off the grid without a plan So don't ask me where we're going Wherever the wind blows us is fine by me before you ask me, I'll be long gone into the wild but nobody ever drags me down. I'm free. I feel like I can breathe again, and I'm long gone into the wild. Nobody ever drags me down. I am home. Untethered and I'm broken. I'm long gone. pushed it to the limit the last couple of months And I now feel it in my bones and in my spirit To reset I'm gonna need a minute So if you feel me Before I blow to pieces I'll be long gone into the wild Nobody ever drags me down, I am free I feel like I can breathe it again and I'm long gone into the wild Nobody ever drags me down, I am home Untethered and unbroken, I'm long gone When I break away, let my feet decide my fate feel so good again Untethered and unbroken when I break away Let my feet decide my fate It feels so good again Untethered and unbroken when I'm gone Before I fall pieces I'll be alone into the wild. Nobody ever drags me down. I am free. I feel like I can breathe again, and I'm long gone into the wild. But nobody ever drags me down. I am home. Untethered and unbroken, I'll be lost long gone Dankjewel. Dat was hem. In de studio zit Seb Adams. En we hebben al twee nummers van hem gehoord. Nightmares en Flare Guns en Long Gone. En straks krijgen we nog More Than You Know. En de meest recente single Guitar Hero 3. Zeker. Ja, 3. Eh, eigenlijk drie. Want, ja. Eh, ja, drie mag ook. Eh, drie mag ook. Ehm, <laughs> want ook over jouw muziek, je, je zei het al, eh, Green Day zat, er, zat erin. Maar ik, zit, er zit ook nog iets van een soort van jaren 80 vibe zit er nog wel een beetje in. of ehm, mag ik dat dan nu weer niet zeggen? Ja, ik denk, ja, Guns N' Roses is natuurlijk eigenlijk ook ethisch. Ja, beetje ethisch. Ja, nog, nog net. nog net. Ja. ja. dat is wel een hele grote inspiratie. Ja. Ehm, ja, sowieso eh, een heleboel jaren tachtig eh, rock vooral. Ja. Ja, een beetje de Amerikaanse power eh, rocken eigenlijk zo'n beetje. Ja. Dat, dat, dat, dat is een beetje wel waar, waar jouw voorliefde en je hart een beetje ligt. Zeker, ja. Ja, ja, ja die, die vonk die is gaan overslaan zowel door Kiss als door Guns N' Roses. Guns N' Roses is meer bij me gebleven. Ja. Ehm, ja, Kiss is wat meer op de achtergrond eh, <laughs> geraakt. is eigenlijk ook een ah. jaren zeventig band zelfs nog. Ja, ja. ja. ja. Verschillende mannen waren dat, hè? Eh, of, ja, oh, ja, eh, ik weet niet of ze nog, nog wel eens optreden. Paul Stanley, Gene Simmons. nou, Gene Simmons, die is, want ze zijn wel gestopt als Kiss. Ze hebben mhm. alle rechten ook verkocht, volgens mij. Ja. Eh, maar ehm, Gene Simmons die, eh, kan nooit ophouden met toeren, denk ik. Dus die, eh, die is gewoon nog steeds <laughs> bezig. Hoe oud is die man eigenlijk? geen idee. Nee. Maar nee, die had meteen na een jaar zoiets van... Nou, ik moet weer op het podium. Dus die is nu als Gene Simmons band is hij, aan het toeren. Ja. Ehm, ja, dus die, maar die, volgens mij hebben zij ook een plaat rond 2010 uitgebracht... die ik uh, nou wel heel veel geluisterd heb. Uh, toen, dat was de eerste band die ik live zag. Dus, ja. 2000, eh, ja, dat was 2010, denk ik. Zo ongeveer 14 jaar geleden. Dan, ja. ja. want bezocht jij je dan ook regelmatig optredens? ja, dat was de eerste. Dat was met mijn, met mijn vader samen. Ja. Is die ook muzikaal? Minder. Minder. Ja, goed. Hij, hij, luistert er wel naar, maar hij luistert naar volledig de andere kant van de jaren. Ja, oké. Dus, eh, maar eh, je ging met je vader naar eh, optredens in ieder geval. Ja, ja. en nou ja, later ook wel naar bandjes ja, in de omgeving. Ja. En nou ja, ik heb bijvoorbeeld ja, wel regelmatig Alter Bridge, Slash, dat soort acts gezien. Het is wel een beetje het stevige werk. Dat is wel het stevige werk. Maar ook, ook andere artiesten hoor. Ook, ja. vorige week nog Karia in de Melkweg. Ik weet niet of je die kent, maar... Eh, Als ik het aan Marcel van Kuik zou vragen... dat is een, uh, ook een radiocollega die bij, eh, bij deze omroep zit... Die eh, zegt play it loud. Nou, dat is een beetje de metal eh, kant. En, ja. Eh, en de trash metal, dat vlieg je dan om je oren. dit, is een, dit is een gast uit, uit Finland. Het is een maatje van Joost Klein. Hij, ah, oh, hij, mengt echt zeg maar de, nou ja, de muziek van Joost. Dus gewoon, ja, wat is het eigenlijk? Niet echt een rapper, niet echt een zanger, maar gewoon entertainer met nou ja, ook invloeden van metal. En, dat is heel modern juist, maar ik luister eigenlijk alles ertussenin. Dus, eh, ja, want met name in Scandinavië eh, is die metal scene eh, enorm. Ja, die is enorm. Ja. Ehm, maar goed, als ik jou proef, zou het, je woorden proef, dan zitten er toch ook wel metal dingetjes in. Ja, ja rock, metal, eh, maar, maar ook hele andere dingen. vlogging Molly, Ierse Ja, dat is weer eh, een totaal andere kant op, ja. Eh, Casey Musgraves heeft een, staat heel hoog op mijn lijstje. Dus gewoon Amerikaanse ja, country pop. Ja. Dus ja, ik, ik hou van heel veel verschillende muziek. Ja. wat, wat, wat zou jij dan nog als songwriter, CQ-muzikant, dan nog per se willen maken? Wat ik zou willen maken? Nou dat is het leuke. Het, eh, leuk dat je dat vraagt. Want Guitar Hero was heel lang die plaat voor mij. Guitar Hero 3. Ja. Eh, dat is het nummer geweest wat ik eigenlijk al heel lang wilde maken. Maar ik durfde nooit om mezelf daartoe te zetten. Omdat ik dacht... Weet je, ik ben niet Slash. Ik ben niet Axel Rose. Nee. Eh, ik, ja, dus <laughs> ik, ik kan dat er niet uitkrijgen. Dus waarom zou ik dan die poging doen? Dat, dat had ik heel lang in mijn hoofd zitten. En toen speelde ik dus dit nummer dus voor het eerst... Ik lag gewoon op mijn bed eh, met een akoestische gitaar. Ik speelde die akkoordjes een beetje. Nou ja, gewoon... Eh, eh, ja, ik bleef ze gewoon loopen, zeg maar. Op een gegeven moment kwam die eerste zin eruit. Ja. En toen heb ik hem in één stuk doorgeschreven tot aan het eerste refrein. Ja. Ehm, en nou ja, dat, dat zal je zo meteen dus horen hoe dat ongeveer klonk. Ja. Ehm, en toen dacht ik gewoon daarna van ja, dit moet gewoon de sound krijgen waar ik al heel lang naar op zoek ben. Ja. en, en toen ben ik dus gaan zoeken van ja, hoe, hoe kan ik dan die sound van, van mijn helden eh, krijgen? Ja, want het is eigenlijk ook een ode aan jouw helden. Als ik, als ik eh, de song goed beluister. Ja, ja en er zitten heel veel... Ja, ik denk sommige eh, subtiele dingen in. Sommige wat minder subtiel. Maar het is inderdaad een ode aan heel veel van mijn voorbeelden. Ja. Ehm, heb je die ook heel stiekem al veel eerder gespeeld... tijdens een van jouw optredens Misschien wel tijdens eh, de finale van de 035 popprijs of... Nou, we hebben die zelfs eh, bij de voorronde gespeeld. Hm? Ehm, en het leuke was, we hadden toen een hele oude tv mee. Hm. Want ik had zoiets van... Ehm, die voorronde, dat was in uh, Wisseloord. Hele mooie studio in Hilversum. Hele, hele grote live room. En ik dacht, ja, hoe kunnen we nou uh, hier ervoor zorgen dat mensen ons onthouden? en nou ja, omdat ik ook dingen met video doe... Eh, had ik ook visuals gemaakt. Dus mhm. ik had ook die Guitar Hero eh, eh, visuals, die, die strepen waar je dan Guitar Hero op speelt. die had ik van dit nummer gemaakt. Mhm. Ehm, dus mijn idee was, ja, ik wil dat eigenlijk op een beamer of iets achter mij projecteren. Maar ja, um, Wisseloord die heeft een uh, schuine blauwe muur. Dus daar konden we gewoon niet op projecteren. Dus ik dacht, weet je, ik kan wel een, een soort uh, ja, grote eh, flatscreen meenemen. Maar dat, dat is niet zo charmant. Dus ik koop op Marktplaats voor een tientje een hele oude beeldbuis. <laughs> Eh, ik bestel een, eh, een converter naar HDMI. Ik sluit hem gewoon aan. En zo hadden wij dus echt Guitar Hero... die dus gelijk liep met de muziek achter ons. En ehm, dat was ook het leuke... dat eigenlijk de meeste mensen over dat nummer heel erg te spreken waren. Zo van, wauw, dat is echt te gek. En... Eh, ja, Guitar Hero, dat, dat zit toch in heel veel mensen hun achterhoofd van... oh ja, weet je nog dat we dat toen eh, speelden? Ja. Dus eh, ja, dat was te gek. Ja. dus de verpakking is soms ook wel degelijk heel belangrijk... om het nummer onder de aandacht te brengen dat het blijft hangen. Ja, het, het is deels verpakking, maar het is deels ook... kijk, voor mij zijn mijn teksten heel belangrijk. Ja. dat is gewoon echt waar het verhaal in zit. Mhm. Eh, en ik merk dat dat bij live muziek niet altijd even goed te volgen is. Gewoon puur omdat het gewoon heel hard staat en heel ja, volledige band is. Eh, dus ik wil ook met mijn visuals wil ik ook, eh, ervoor zorgen dat mensen mijn teksten beter begrijpen. Ja. dus daarom heb ik ook heel vaak de tekst. En hierbij, nou, je hebt bij Guitar Hero ook een soort karaoke-achtig ja, ja, <laughs> tekstje meelopen. Dus dat had ik hier ook gedaan. Mhm. En het, het, het, leuke effect daarvan is eh, is dat mensen het na het tweede refrein gewoon al mee kunnen zingen. Of eigenlijk tijdens het tweede refrein pakken ze het al op. Omdat ze gewoon de tekst kunnen lezen en, nou ja, en dan, eh, dan meezingen. En, en, dat is eigenlijk wat je wil. En de hele zaal eh, ging met je mee. Ja, precies. En, en dat was heel bijzonder. Hij zit er weer klaar voor. De, de gast van vanavond, de winnaar van de 035 Popprijs... kan niet vaak genoeg zeggen. Want ja, <laughs> het is altijd leuk als je winnaars in de studio hebt eh, zitten. En eh, Seb Adams is eh, de winnaar van die eerste editie. Terwijl er alweer een nieuwe editie in de maak is. Dus dat is straks op maandag terug te lezen bij deze samenvatting. Ehm, maar goed, twee nummers hebben we nog. En één van de twee nummers is de single die Seb al voor Guitar Hero heeft uitgebracht. En dat is More Than You Know. Yes. Found your Nintendo DS in the back of my closet It is memories attached that I thought I'd forgotten long ago It hurts me more than you know I remember the time that it dropped on the pavement How it barely survived, unlike us Oh, we used to be so close It hurts me more than you know just met and I wasn't ready to grow up just yet That hurt me more than you know But can it be just the two of us for one kort nummer is. Want dat heb je dus eh, bij de vorige keer ook uitgelegd. Eh, eh, hoe dat zat. Want ja, je zat op een gegeven moment, moet ik het nummer nou langer maken? En toen zei je van, Nee, ik eh, doe het eh, gewoon zo op deze manier. Uh, en dus soms moet je... mij wil zeggen? Ja, precies. en waarom zou je dan nog iets... een extended version van maken... als je het in twee minuten kan <laughs> vertellen. Dus waarom ook niet? Ehm, en de laatste. We hadden hem al een beetje min of meer... daar hadden we al een beetje toespeling op gemaakt. De Guitar Hero 3... Yes. Of 3, hoe je het maar noemen wilt. Maar dit is hem echt. Maar dan nu in de akoestische versie dit is dus hoe die klinkt uh, zoals ik hem voor de eerste keer speelde op mijn bed uh, in de kamer waar dit dus ook over gaat. What happened to the years, where did they go? We used to hang sit here all alone And this bittersweet nostalgia For a time I can't let go It's creeping up on me It's got a grip on me 2013 we had nothing but time and Guitar Hero 3 Guitar Hero 3 I can still feel the static on that old TV said it so loud it pissed off the neighbors But oh well, teens will be teens Man, I feel so fucking old What can I do but weep as I rip through the pages in my book of memories how much I wish I could take a ride To 2013 We had nothing but time And Guitar Hero 3 Guitar Hero 3 On to the teeth with aspirations Somehow life got in the way That ship has sailed now And I can't forgive myself For that little voice that kept on saying Just forget it, you'll never make it No, you're right You don't know just how much I wish I could take a ride to 2013. We had nothing but time and Guitar Hero 3. dat was hem. Guitar Hero 3. De, de, laatste van dit blokje van twee. En het was ook het laatste blokje van twee. We gaan weer eh, even een, eh, ja, min of meer de afsluitende eh, babbel doen met Sep Adams. Ehm, want ja, het, het, verhaal 035 popprijs is natuurlijk... nou ja, ik zal niet zeggen helemaal ten einde. Want ik heb me laten vertellen dat dat heeft Eline net ook eh, gezegd in de uitzending. Je krijgt eh, heel veel support een jaar lang, geloof ik, toch? Zeker, ja. ja. we mogen nog steeds... Eh, we hebben nog een paar repetities te goed. Mhm. er zaten er heel wat ja, bij, bij de winst. dus we mogen daar nog in de kelder repeteren. Ja. En ja, ze hebben ons nou ja, op weg geholpen met Stadsfestival Hilversum. Mhm. met Patat Met, die we ja, twee weken terug hebben gespeeld. Mhm. dus ja, ze supporten ons nog, nog heel goed. Ja. ja. Ehm, want eh, er zit ook nog iets anders eh, aan vast. Hè? Een eh, geldprijs in, in de opzicht. Maar dat is natuurlijk wel te gebruiken voor datgene wat, waarmee je mee bezig bent. Hè? Nou ja, dat geld dat is al op. Ja, ja, dat, bedoel ik. Heel dus. snel, ja. Ja, ja dus twee keer met je ogen knipperen en weg is het eigenlijk. Nee, maar dat was, dat was heel fijn hoor. Ja, ehm, ja het is een ondersteuning eigenlijk. Hè? Dat, zeker, die, die, geldelijke middelen. Want, want zo makkelijk is het natuurlijk niet. Want dat zeg je over je videoclip die je met hem. Laat ik dat eerste, eerste nummer er even bij pakken. Eh, Nightmares en Flare Guns. Ja, klopt. Ja. Hmm. Nee, en ehm, ja, weet je, het produceren van muziek en het laten mixen en masteren. En eh, eh, ja, alles erop en eraan, dat, dat kost best wel wat. Hmm. maar ja... als ik dan een nummer geschreven heb... en dan, dan begint het toch te kriebelen van... ja, dit moet ik, moet ik laten horen aan de mensen. Ja. dus ja, dan heb je dat ervoor over. En dan is zo'n geldprijs, die, die helpt, daar, helpt daar wel mee. Ja. Ehm, de band, die, uh, die je hebt? Zijn dat eh, vrienden van je die eh, jou in ieder geval welwillend zijn met, met alles wat je doet? Ehm, ja, maar ik zorg wel dat zij betaald krijgen voordat ik betaald krijg. Ah. dus als we een gage hebben die wat minder hoog ligt, dan krijgen zij eerst. En als er wat overblijft, dan is het voor mij leuk. Ja. Maar nee, ik, ik sta er wel voor om ja, gewoon iedereen die er Kijk, eh, het is mijn muziek, dus ik wil het spelen. Ja. Eh, maar die jongens die moeten ook op een gegeven moment een brood ervan kunnen verdienen. En eh, dat is voor mij ook belangrijk om... ja, ja, eh, het, om, te kijken. Ja, Het, het, draait wel om jou, maar eh, je, je, ziet eigenlijk het eh, grotere, de bigger picture, om het even netjes te zeggen, die zie jij in ieder geval. En voor de rest, het, het, zijn gewoon hele goede vrienden van me. Robin ken ik al, dat is de bassist, die ken ik al sinds de Rock Academie, dus dat is al ja, heel wat jaartjes. Misha, de drummer, Ehm, die ken ik pas een jaar. Ja. Eh, want eh, toen ik me inschreef voor de 035 popprijs... toen had ik nog geen band. Ja. Eh, ik was heel lang al op zoek naar, naar een band. En ik dacht van... ja, weet je, ik, ik kon gewoon geen drummer vinden. Het lukte me gewoon niet om de geschikte persoon te vinden. Mhm. Ik had wel wat mensen die zeiden van... ja, weet je, als je een keer wat live wil doen... wil ik best voor je spelen. maar nooit echt dat het echt klikte, zeg maar. Mhm. ook muzikaal, maar ook ja, gewoon qua eh, ja, hoe het werkt, zeg maar. Mhm. En toen eh, zag ik die eh, oproep voor de 035 popprijs. Ik dacht, weet je, fuck it. Ik schrijf me gewoon in. Mhm. en dan, dan moet ik wel. En toen had ik ineens binnen een week... Stok achter de deur zeker, ja. Precies, ja. <laughs> En toen had ik, ik, ik zei ook bij de inschrijving op het formulier... hoeveel muzikanten staan er op het podium? Ik zeg, drie. Bassist, drummer en ik. En de drummer had ik toen nog niet. Maar ik, ik had op verzonden geklikt. En toen dacht ik, ja shit, nu moet ik wel. En binnen een week had ik hem gevonden. Ja. En eh, ja, dat, eh, dat loopt goed, goed. Goeie klik. Ja. oké. Eh, kunnen we nog meer gaan verwachten in de toekomst? nou, we zijn bezig met ons volgende album. Mhm. dus die hopen we in het voorjaar wel ja, uit te gaan brengen. Uit te gaan brengen. Nou. goed hier gesproken te hebben. Dat sowieso. Jij ook. En dank voor de komst. Yes, dankjewel. Uh, dat was hem, Seb Adams. Hey, dit is Seb Adams. Bedankt voor het kijken. Like, subscribe, je weet wat je moet doen. En ik eh, hoop dat ik je de volgende keer weer zie. met High on Shy sluiten we deze compilatie van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf over het jaar 2024 af. We eindigen waar we eigenlijk een beetje mee begonnen. Want Frank Bond die heeft natuurlijk wel meerdere jassen aangetrokken en pseudoniemen. Maar hij is natuurlijk ook nog steeds de frontman van Alaska. En ja, hoe kan het ook anders? Ook op deze tweede kerstdag komt dat mooie iconische nummer Never Cry Wolf van het album en dat is Actors Alliance van Alaska uit 2012 nog een keertje voorbij. Tot volgend jaar! fleeting desires as I'm tied to a mast of a ship capsized. No swimmer dives the depths of my seas. My heart's are a garden of thistles and thorns, while my words stay inflamed with the was a June.